Donderdag lukte het de VN om voor het eerst in vier maanden brandstof Gaza in te krijgen. De hoeveelheid van 75.000 liter was amper genoeg voor een dag. In een huis in Horst in Limburg heeft een man vermoedelijk de gaskraan opengedraaid. Vanwege het risico op een explosie is rond het huis een veiligheidszone van 150 meter ingesteld. Volgens Omroep L1 moesten daarom 16 inwoners hun huis uit. Ze worden opgevangen in het gemeentehuis. Andere omwonenden krijgen het advies om binnen te blijven uit de buurt van Ramen. Een arrestatieteam van de politie is aanwezig om de man uit de woning te halen. Ook zetten politie drones en politiehonden in en is een robothond vooruitgestuurd om de omgeving te scannen. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. 17 anderen konden op tijd gered worden, maar de zoekactie gaat moeizaam vanwege de hoge golven. In totaal zaten er zo'n 40 mensen op de boot die vermoedelijk onderweg was naar Puerto Rico. Waarschijnlijk is de boot gezonken naar een diepte van 600 meter. Op het EK voetbal zijn de voetbalsters van Zweden groepswinnaar geworden. Het land had zich net als Duitsland al geplaatst voor de kwartfinale. Maar in een onderling duel werd gespeeld om de groepswinst. Het werd 4-1. Denemarken en Polen waren al uitgeschakeld. Het duel tussen die ploegen eindigde in 3-2. Het weer. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Morgen af en toe zon. Verder is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het wordt 21 tot 26 graden.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 Scrub is a guy that can get more love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. House, the radio show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, take control on the music. And this is my deep, I get deep, I get deeper uh, into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring, what. I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? on earth are you supposed to vibe around the fake ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what.